7 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Scholieren gaan binnenkort opnieuw de straat op om aandacht te vragen voor een beter klimaatbeleid. De initiatiefnemers van de grote klimaatmars van vorige week in Den Haag spraken gisteravond in het torentje met premier Rutte. Na afloop zeiden ze dat ze geen grote demonstraties wilden organiseren, maar later schreven ze op Twitter dat ze actie blijven voeren. België ligt deels plat door een nationale staking. Zo zijn tot 10 uur vanavond alle luchthavens gesloten en rijden er veel minder treinen en bussen. Ook bij de Belgische Post wordt gestaakt. De vakbonden zijn ontevreden omdat de regering de lonen met 0,8% wil laten stijgen. Dat vinden ze veel te weinig. Australië gaat een detentiecentrum voor asielzoekers heropenen op Christmas Island. Premier Morrison verwacht een toestroom van bootmigranten... nu het parlement een wet heeft aangenomen... die het voor zieke asielzoekers makkelijker maakt... om toegang te krijgen tot een ziekenhuis op het vasteland. Volgens de premier ondermijnt die wet het strenge asielbeleid van Australië. Hij wil ze kosten wat kost niet toelaten op het vasteland. De politie zegt dat de aanslag met brandbommen op het huis van een ambtenaar in Tiel... een poging tot moord was. De aanslag was s'nachts... nachts waarmee de daders bewust het risico namen dat er mensen konden overlijden. De man kon met zijn gezin heel huids hun brandende woning verlaten. De politie denkt dat de aanslag te maken heeft met het werk van de man als gemeenteambtenaar. In de achtste finales van de Champions League heeft Paris Saint-Germain gisteravond met 2-0 gewonnen van Manchester United. In de andere wedstrijd was AS Roma thuis met 2-1 te sterk voor FC Porto. Vanavond speelt Ajax in de Johan Cruijff Arena zijn eerste achtste finale tegen Real Madrid. Het weer. Vanochtend is het eerst fris. In het zuiden gaat de zon het vaakst schijnen. In het noorden meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt uiteindelijk zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB gaat langzaam op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Er staat een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Watergaasmeer. Een kwartier vertraging vanaf Muiden.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 Without bodyguard. She be Hey, mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor move your booty, mama. shake mama. Come on mama. this that beat that make you move, mama. Get on the floor move your booty, mama.